PO in actie dreigt met nieuwe stakingen als er met Prinsjesdag niet nog meer geld komt. In het asielzoekerscentrum in Oosterwijk worden minder minderjarige vluchtelingen geplaatst. Het COA doet dit na klachten over inbraken en diefstallen. Volgens Omroep Brabant komen er maximaal 50 jonge asielzoekers te zitten in plaats van 80 nu. President Trump verleent gratie aan een 63-jarige vrouw die in de VS een levenslange gevangenisstraf uitzit voor een drugsmisdrijf. Realityster Kim Kardashian had Trump persoonlijk gevraagd om vrijlating van de vrouw. Het Witte Huis zegt dat ze een modelgevangene is geweest. Boeing gaat toch geen toestellen leveren aan Iran. Het Amerikaanse bedrijf zou ruim 100 vliegtuigen verkopen, maar omdat de VS zich heeft teruggetrokken uit het Iran-akkoord gaat dat niet door. En dat is een flinke tegenvaller voor Iran. De vloot is sterk verouderd. Voor de kust van Jemen zijn zeker 46 mensen verdronken toen de boot waarin ze zaten kapseisde. Aan boord waren 100 Ethiopische vluchtelingen die in Jemen op zoek wilden gaan naar werk. De boot was gisteren vertrokken vanuit Somalië. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie wagen iedere maand zo'n 7000 mensen de oversteek van Somalië naar Jemen. In Jemen woedt al jaren een burgeroorlog. Het weer, vannacht is het helder, bij minima rond 15 graden. Morgen eerst zonnig en droog en nog iets warmer dan vandaag... met 23 tot lokaal 30 graden. In de loop van de dag stapelwolken met vooral in het zuiden...